Jelle Visser met het NOS-journaal. De zijingangen van het Amsterdamse Vondelpark blijven vanaf morgen gesloten om de drukte te beperken. Dat heeft burgemeester Halsema bekendgemaakt. Ook komt er extra toezicht op de toestroom. Als dat niet werkt, wordt het Vondelpark helemaal gesloten. De politie ontruimde het Vondelpark gisteravond... nadat bezoekers vanwege de drukte zich niet meer aan de coronamaatregelen hielden. Toen agenten overgingen op ontruiming werden ze met flessen bekogeld. Een omstander raakte gewond. Twee mensen zijn aangehouden. Ghana heeft als eerste land ter wereld een levering coronavaccins uit het COVAX-programma ontvangen. COVAX is een initiatief van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie. Het is de bedoeling dat ook arme landen zo toegang krijgen tot vaccins. 92 landen krijgen via COVAX vaccins gedoneerd. En in veel van die landen is dat vooralsnog de enige manier om eraan te komen. Het bestuur van D66 geeft toe dat er in het verleden onveilige situaties voor vrouwelijke medewerkers zijn geweest. Maar er zijn geen aanwijzingen dat een vooraanstaand lid van D66 zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie of machtsmisbruik. Dat blijkt na onafhankelijk onderzoek naar meldingen eind vorig jaar. En het Belgisch kabinet waarschuwt tegen het dragen van de gratis mondkapjes van de apotheken in België. Ze bevatten mogelijk schadelijke stoffen. De vorige regering had ze besteld. Al een half jaar kunnen ze gratis worden meegenomen bij de apotheek. Nu zou uit een vertrouwelijk rapport blijken dat ze kleine deeltjes zilver en titaniumdioxide bevatten. En dan voetbal. Er werd vanavond gespeeld in de Champions League. In Bergamo heeft Real Madrid met 1-0 gewonnen van Atalanta. En Manchester City won met 2-0 van Borussia München-Gladbach. Die wedstrijd was in Budapest vanwege het reisverbod van Engeland naar Duitsland. De returns zijn over drie weken. Het weer vannacht een graad of 9. Morgen eerst veel zon, in de loop van de middag meer bewolking. In het zuiden is de namiddag al een klein spatje regen mogelijk.